Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt niet meer op vakantie met D-reizen. Een van de grootste reisorganisaties van het land is failliet. Verslaggever Nick Wouters. Dit is een hele grote jongen. Ja, eh, je hebt in de bankenwereld eh, hoor je wel eens too big to fail. Eh, dat ze bijna niet kunnen omvallen. Dat wordt ook over D-reizen gezegd in de reiswereld. Een bedrijf wat al meer dan 50 jaar actief is. In 1966 begon het. Dirk van den Broek Reizen. Daar komt het vandaan. Werd bij supermarkt de reizen verkocht. Reizigers die er net een reis hadden geboekt of nog met een voucher zitten... die kunnen terecht bij het reisgarantiefonds. Wat het faillissement betekent voor de 1150 medewerkers is nog niet bekend. Dat hangt ook af van een eventuele doorstart van D-reizen. In Den Haag gaan ze weer verder met het formeren van een nieuw kabinet. En dat wordt nog een hele klus na de debatten vorige week over Mark Rutte. Veel partijen zijn het vertrouwen in hem kwijt. Dit zei D66-leider Kaag er net over. Onze insteek is zowel te kijken hoe we stabiel de gesprekken kunnen oppakken door een voorstel voor een informateur die een aantal gesprekken kan gaan voeren. Maar het is echt een fase van die rust moet brengen. En de gelegenheid ook om vertrouwen tussen partijen te kunnen herstellen. Alle fractievoorzitters zitten nu bij elkaar om te kijken hoe het verder moet met de formatie. Kunnen mensen in de buurt van de grens hun tank nog even goedkoop volgooien in Duitsland of niet? Officieel gelden de strenge regels, omdat Duitsland ons land vanaf vandaag beschouwt als hoog risicogebied vanwege corona. Maar op sommige plekken wordt het wel lastig te handhaven. Zoals bij dit tankstation. Het is letterlijk een grensgeval, ziet verslaggever Mark Hamer. Waar we nu staan, dit is, dit is, nee, dit is Duitsland. Dit is Duitsland. ja. En dan zouden we officieel... Ehm, ja. hier. Zou er weer in Nederland zijn? Ja. Ja, dan zou je eigenlijk misschien alleen die tank open moeten gooien. Ja, dat kan. Maar ja, zodra <laughs> mensen komen betalen, komen ze toch Duitsland in. Ja. ja. Geen idee wat ze daarmee willen doen. Nou, daar kun je dus nog wel goedkoop Duitse benzine tanken. Op andere plekken heb je officieel wel een negatieve coronatest nodig. Het weer, een mix van winterse buien en zon. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of vijf. Komende nacht kan er sneeuw vallen. Op sommige plekken een paar centimeter zelfs. Morgen overdag dan smelt de sneeuw weer snel weg.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 I am still. what's wrong Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fractievoorzitters uit de Tweede Kamer vergaderen over een informateur. En de verwachting is dat dat Herman Tjenk Willink wordt. Waarschijnlijk is over die formatie vanmiddag een Kamerdebat. Rechters hebben vorig jaar 115 keer TBS opgelegd. Ruim 100 keer minder dan een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Door corona waren er minder misdrijven en minder strafzaken. D-reizen, een van de grootste vakantieverkopers van Nederland, is failliet. Volgens het bedrijf komt dat vooral door de coronamaatregelen. Er werken ruim 1100 mensen en er wordt nagedacht over een doorstart. Het weer, winterse buien, kans op onweer en windstoten, veel wind. Het is ongeveer 5 graden. Morgen eerst winterse buien en een graad of 7.